Morat Rouakili met het NOS-journaal. De KNVB heeft via een Europese werkgroep de FIFA gewezen op de noodzaak van compensatie en betere juridische ondersteuning voor arbeidsmigranten in Qatar. Daar wordt in november en december het WK voetbal gehouden. De FIFA had eerder dit jaar toegezegd te reageren, maar dat is nog niet gebeurd, meldt de KNVB. Bij werkzaamheden in aanloop naar het WK voetbal... zouden duizenden arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen... meldde The Guardian vorig jaar. Ook moesten buitenlandse arbeiders zichzelf diep in de schulden steken... om in Qatar te mogen werken. De studieschuld die studenten en oud-studenten hebben bij de overheid blijft toenemen, meldt het CBS. De totale studieschuld van alle studenten en oud-studenten bij elkaar opgeteld is sinds 2015 verdubbeld. Begin dit jaar had deze groep gezamenlijk 25,7 miljard euro schuld. De Oekraïense president Zelensky is licht gewond geraakt bij een verkeersongeluk in Kiev. Dat meldt een woordvoerder van de president op Facebook. Zelensky's auto zou op een privévoertuig zijn gebotst. De president is onderzocht door een arts en er zijn geen ernstige verwondingen gevonden. De woordvoerder voegde eraan toe dat het incident zal worden onderzocht. Medisch personeel dat Zelensky begeleidde... gaven de bestuurder van het privévoertuig eerste hulp. Hij werd weggebracht met een ambulance. Een jury in de rechtszaak tegen R. Kelly heeft de zanger schuldig bevonden aan verschillende kinderporno-aanklachten. Hij werd vrijgesproken van het belemmeren van de rechtsgang. De 55-jarige zanger wordt al sinds de jaren 90 beschuldigd van misbruik en zit sinds 2019 vast. In juni werd hij al veroordeeld voor het leiden van een organisatie... die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. Hij kreeg daarvoor 30 jaar celstraf opgelegd. De nieuwe straf die de rechter na het oordeel van de jury zal opleggen, komt daar bovenop.